Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Over een uur begint in de stad Groningen een fakkeloptocht. Weer uit protest tegen de gaswinning in de provincie. Aanleiding is de aardbeving van vorige week in Zeerijp. Die was met een kracht van 3,4 de zwaarste in het gebied sinds 2012. Vorig jaar februari was er ook zo'n demonstratieve mars. Daar kwamen toen 4000 mensen op af. De Groninger Bodembeweging organiseert de actie vanavond. Onder meer FC Groningen en het Universitair Medisch Centrum roepen mensen op om mee te lopen. Hogescholen en universiteiten kunnen vanaf volgend jaar topsporters extra tijd geven om hun studiepunten te halen. Nu moeten sporters net als alle andere studenten in het eerste jaar voldoende punten halen om door te mogen studeren. Voor topsporters is het vaak lastig om hun sportactiviteiten te combineren met dat gewone lesprogramma. Het kabinet wil voor hen de studieregels daarom versoepelen. De Eerste en Tweede Kamer moeten het plan nog wel goedkeuren. Alle 15 passagiers en bemanningsleden die onwel waren geworden in een United Airlines toestel zijn onderzocht en ze kunnen naar huis. Vanmiddag keerde het vliegtuig dat onderweg was naar Amerika hals over kop terug naar Schiphol, nadat de inzittenden door onbekende oorzaak onwel waren geworden. Een passagier zegt dat ze duizelig werd en niet goed meer kon zien. De landing bij terugkeer op Schiphol was zo gehaast dat het vliegtuig daarbij mogelijk een klapband heeft opgelopen een Belgisch stel dat hun zoontje van zes uren lang in de vrieskou liet staan... heeft daarvoor in hoger beroep tien jaar cel gekregen. Dat is een stuk meer dan de rechtbank eerder gaf. Het jongetje werd in alleen een pyjama voor straf op het balkon gezet. Na 15 uur verloor hij het bewustzijn. Toen werd hij in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Het weer. Buien, kans op hagel en onweer. Vannacht minder buien, maar in het oosten en noordoosten kan het plaatselijk nog wel wit worden. Morgen eerst vooral buien in het noorden, later in het hele land. Het wordt ongeveer 4 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Op veel plaatsen in de Randstad is de avondspits al voorbij. Dit zijn de belangrijkste uitzonderingen. De A1 Amsterdam-Apeldoorn. Na een ongeluk bij Barneveld vanaf Amersfoort file rijden. Al is de weg wel weer vrij. 6 kilometer nog. De A12 Utrecht-Duitse grens. Tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. 5 kilometer na een ongeluk. En de A15 Europort Rotterdam. Na een ongeluk tussen Hoogvliet en Rotterdam-IJsselmonde. 8 kilometer. De weg is inmiddels wel weer vrij.